Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vluchtelingen worden toch verplicht herverdeeld over de Europese lidstaten. Tijdens een overleg in Brussel hebben de Europese ministers erover gestemd. Vier landen waren tegen. Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Roemenië. Finland heeft zich onthouden van stemming. De Europese Unie gaat 120.000 migranten verdelen over de lidstaten. Tot nu toe werd geprobeerd om consensus te bereiken, maar dat is dus niet gelukt. De tegenstemmers zijn bang voor een aanzuigende werking en zeggen dat ze zo'n grote vluchtelingenstroom niet kunnen opvangen. Morgen is er een EU-top over de migrantencrisis. De regeringsleiders praten dan vooral over het beschermen van de buitengrenzen. Volkswagen-topman Winterkorn weigert op te stappen in verband met het schandaal waarin zijn bedrijf verzeild is geraakt. Het zou verkeerd zijn als door een ernstige fout van sommigen het harde en eerlijke werk van 60.000 mensen ter discussie komt te staan, zei hij in een videoboodschap. Volkswagen-concern is in grote moeilijkheden door gesjoemel bij milieutesten voor dieselmotoren. Het Duitse ministerie van Verkeer gaat onderzoeken of het bedrijf zich heeft gehouden aan Duitse en Europese regels. Vrijdag gaat een onderzoekscommissie naar het hoofdkantoor in Wolfsburg. Bondkanselier Merkel heeft de autofabrikant opgeroepen zo snel mogelijk alle informatie naar buiten te brengen. De verdreven president Hadi is na een ballingschap van zes maanden terug in Jemen en kwam vandaag aan op het vliegveld van de havenstad Aden in het zuiden van het land. Hadi ontvluchtte Jemen nadat de Houthi-opstandelingen in maart waren opgerukt naar Aden. Hij had zich daar teruggetrokken nadat hij was afgezet. Militairen die Hadi steunen hebben afgelopen zomer Aden heroverd op de opstandelingen. Maar grote delen van Jemen zijn nog altijd in handen van de rebellen. Het weer verspreid over het land vallen soms stevige buien.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 Tussen Oudekerk aan de Amstel en Batuverdorp staat 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A20 richting Gouda voor het Kleinpolderplein 4 en tussen het knooppunt plein en Moordrecht nog 8 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en knooppunt Rijnsweert 17 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege gelekte brandstof zijn ze nu aan het opruimen. Je moet rekening houden met meer dan een half uur vertraging. Op eh, de A27 dan vanuit Utrecht verder naar Gorkum. Tussen Evedingen en Noorderloos 7 kilometer.